Collega's zeggen de naaste dingen tegen elkaar. Racisme van het platte soort. Eh, een agent van Surinaamse afkomst zeggen van als de fruitschouwer leeg is van... hey, heb jij weer alle bananen opgegeten? Of eh, als die ergens binnenkwam dan werd er gezegd van zo, nou wordt het wel weer erg donker hier. Eh, ja, ook eh, een van de agenten die ik gesproken heb, had het zelfs over bangalijstjes die zouden circuleren binnen de politie. Ook gebruiken jonge agenten op straat te snel hun wapenstok. Afgelopen tijd is er in, intern een onderzoek geweest dat de verhalen bevestigt. Maar uit schaamte werd het rapport in een diepe laag gestopt. Het Israëlische leger zegt dat ze de lichamen van zes gijzelaars hebben geborgen. Wanneer en hoe ze zijn overleden is niet duidelijk. Wel zegt het leger dat de mensen waren ontvoerd tijdens de aanval van Hamas op 7 oktober. Ondertussen wordt er nog steeds druk gepraat over een staakt het vuren. Een belangrijk onderdeel van die deal is het vrijlaten van de gijzelaars. Er zouden nog ruim 100 Israëliërs door Hamas worden vastgehouden. Slechts een paar weken na dit hoogtepunt op de Olympische Spelen. Wordt hij die op probeert? Eh, de Jong! Nederland pakt goud! Peter de Jong! Hoe dan? Hoe dan? Moeten de drie keer drie basketballers alweer aan de bak op een ander groot toernooi. Deze week begint het EK in Wenen en dus moest de knop vrijwel meteen weer om. Ik moet zeggen, ik vond het best wel moeilijk, ehm, die eerste paar trainingsdagen ook. Omdat ja, je bent er gewoon niet bij met je hoofd. Die Olympische Spelen zijn natuurlijk ja, het, het grootste wat je voor kan stellen. Maar in ieder ander jaar is een EK een van de grootste toernooien die er is. Je gaat gewoon daar staan, je gaat gewoon leveren, je gaat doen wat je moet doen. Eh, en we zien wel wat het resultaat is. Vrijdag dan speelt Nederland de eerste twee wedstrijden tegen Azerbeidzjan en Oostenrijk. Krijg het weer nog. In het oosten zie je van, tot vanmiddag de zon en kan het lokaal zelfs 27 graden worden. In het westen bewolkt met vanmiddag ook kans op een bui. En daar wordt het maar maximaal 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Knoopend Zaandam en Knoopend Koenplein eh, door werkzaamheden 10 minuten vertraging. De A10 Koenplein Amstel tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Oud-Zuid 5 eh, minuten vertraging 6 kilometer file.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 None of them no move me, move me, move me. Shiny fire when me want it, want it, want it. Only him can make me irate, irate, irate. make man, me no want none of them. Me pick up my body, lick off my head top. Me no want none of them. Me no want none of them. Things I can't feel the shine my name. Want you feel me lover, ah, me want you feel me friend. To the very end, to the very end.